Herman Vriend met het NOS-journaal. In het oosten van Turkije zoeken ze de gebouwen die zijn ingestort na de aardbeving van vanmiddag. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter en veroorzaakte vooral veel schade in de stad Erciş, vlak bij de grens met Iran. In deze stad zijn tientallen gebouwen ingestort en er zijn tot nu toe zo'n 60 lichamen geborgen. Het Turkse Geologisch Instituut schat op basis van de sterkte van de beving en de slechte staat van veel gebouwen dat de dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. In veel dorpen is de stroom uitgevallen en ligt het telefoonnetwerk plat. Intussen hebben veel landen hulp aangeboden, waaronder ook Israël. De verhoudingen tussen Turkije en Israël zijn gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. Bij de viering van de bevrijding van Libië heeft voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad opgeroepen tot tolerantie. Alleen vergiffenis en verzoening zijn een voorwaarde voor het succes van de revolutie, zei Jalil in Benghazi. Er waren tienduizenden mensen op de been bij de ceremonie, waarin Libië officieel bevrijd werd verklaard na 42 jaar dictatuur onder kolonel Gaddafi. Jalil prees de internationale gemeenschap voor hun rol bij het verdrijven van Gaddafi. Ook benadrukte hij dat Libië een islamitisch land is dat de sharia als basis voor de wet hanteert. Jalil wenste de bevolking van Jemen en Syrië veel succes. Hij zei te hopen dat de opstanden daar even succesvol zullen eindigen als die in Libië. Op het EK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Nederland op de valreep een medaille gehaald. Op het onderdeel Omnium werd Kirsten Wild derde achter de Britse Laura Trot en Tatiana Sharakova uit Wit-Rusland. Op de andere onderdelen vielen de Nederlandse baanwielrenners opnieuw niet in de prijzen op de laatste dag van TK. Zo sneuvelde op de Keirin oud-wereldkampioen Teun Mulder al in de herkansingen. Het weer vanavond en vannacht helder, koelt af naar 5 graden aan de zee en 1 graad in het oosten.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio. Aflevering 746 hier bij op eh, uw eigen zender ZFM Zandvoort. Nog even natuurlijk dank aan de collega's van Inspiratie Radio. Mijn naam is Benno Veugen en we zijn dit programma begonnen met Safely in the Arms of Love van Michael Stripling. Een gloednieuwe cd voor dit programma gaan zo verder met The Magic Worlds. En dat is trans cultures van Gio Ari. Met allemaal zijn eh, eigen label. Peaceful Radio te volgen via internet www.peacefulradio.eu via Twitter en dan tik je gewoon Peaceful Radio in en natuurlijk ook via de Facebook pagina. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van deze radioshow. Thank you. for heaven's sake Who could believe in the dreams left unspoken? Who could believe in the dreams yet to come? Who could believe a man had this promise? To share this love of life To share this love of life Savior of all that is true to us Savior of all of our dreams Savior of all that is good for us Just one man I've ever loved more and more each day. Now I realize what brings us here, my darling, the union of our souls. The marriage of the sun and moon the marriage of the sun and moon. Sweetheart, it's a better life now we're together. We'll be man and wife betrothed, we'll be lovers evermore. You're the only heart and home I know, my darling how I love you so. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun. hier op CFM Zandvoort in de presence of Light eh, van Terry Oldfield van het label New Earth Records via osho.nl tot eh, mij gekomen. We gaan uh, het einde van dit eerste uur tot aan het nieuws uh, draai ik voor je Magic Touch van de heren Grollo en Capitanata. Het, het is een cd, Body and Mind cd van Oriade Music, het Haarlemse label van New Age muziek.